De regering heeft een groep bouwbedrijven een concessie verleend voor het project. Gisteren oordeelde de rechter dat de voorbereidingen van de bouw moeten worden stilgelegd. Maar volgens president Lula da Silva is de aanleg van de waterkrachtcentrale van groot belang voor de Braziliaanse economie. De Belo Montedam moet op twee na grootste stuwdam ter wereld worden. Volgens milieuactivisten komt 500 vierkante kilometer bos onder water te staan. Het leefgebied van 40.000 indianen. Uit protest kamperen indianen al dagen voor het parlementsgebouw in de hoofdstad Brasilia. Fiat wil zijn autodivisie loskoppelen van de rest van het concern. Dat staat in een beleidsplan voor de komende vier jaar. Het splitsen van de autotak en het onderdeel dat vrachtwagens en industriële machines bouwt... is volgens Fiat voor beide onderdelen gunstig. De industriële tak krijgt een aparte notering aan de beurs in Milaan. Concern denkt dat de splitsing eind dit jaar een feit zal zijn. De autodivisie bouwt behalve Fiat ook modellen van Lancia, Alfa Romeo en Ferrari... De divisie moet over een paar jaar een omzet maken van zo'n 64 miljard euro. Fiat Industrial zou tegen, zou tegen die 29 miljard omzet moeten maken. Fiat nam vorig jaar samen met een aantal andere partijen de meeste onderdelen van Chrysler over en kreeg zelf een belang van 20% in het Amerikaanse bedrijf. Minister Verburg wil dat er geen walvisvlees meer wordt doorgevoerd via Europese havens. Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer.